Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De PVV in de Eerste Kamer dreigt tegen de asielwetten te stemmen... als er geen strengere maatregelen komen. De partij eist onder meer een asielstop, het intrekken van de spreidingswet... en strengere handhaving. Als de PVV tegenstemt gaan de asielwetten het waarschijnlijk niet halen. Die wetten zijn eerder ingediend door toenmalig PVV-minister Faber... en zijn al goedgekeurd door de Tweede Kamer. Volgende week wordt er in de Eerste Kamer over de wetten gestemd. Het kabinet komt met een steunpakket van bijna een miljard euro... om de hoge prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten. Er wordt gedacht aan het aanpassen van de reiskostenvergoeding. De prijzen aan de pomp worden niet verlaagd, zegt politiek redacteur Roel Bolsius. Het kabinet zegt, ja, dat is een hele dure maatregel... die ook niet bij de huishoudens terecht komt die het echt nodig hebben. Bovendien houdt het kabinet rekening met dat de crisis nog wel eens erger zou kunnen worden. In dat geval is later wellicht nog een steunpakket nodig. De man in Utrecht is vanmiddag zwaar gewond geraakt toen de elektrische rolstoel waar hij in zat in brand werd gestoken. Op beeld is te zien dat een omstander de brand probeert te blussen. De man in de rolstoel liep brandwonden op aan zijn armen, rug en hoofd en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de rolstoel is aangestoken en door wie kan de politie in Utrecht nog niet zeggen. De voedselveiligheid in viswinkels is niet goed. De inspectie controleerde meer dan 100 zaken. Bij 72 daarvan was er iets mis, zegt de NVWA. We hebben het over het juist omgaan met voedsel. Dat betekent dat je het eh, voedsel of niet goed verhit hebt of niet goed hebt afgekoeld. Dat gaat over de hygiëne, dus dat het niet schoon is in de bedrijfsruimte... of de apparatuur, bijvoorbeeld de magnetons die vies waren. Maar ook de allergenen was bij een derde van de bedrijven niet voldoende. De NVWA zegt dit jaar meer controles te gaan uitvoeren bij viswinkels. Het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 2 tot 8 graden. Morgen begint de dag met volop zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe. En morgenavond volgt dan wat regen.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 Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik deze uitzending weer een gezellige mix van mainstream jazz. U kunt luisteren naar Johan Clement Trio met Ronnie Verbiest op accordeon... Sammy Davis samen met het orkest van Count Basie... Chad Baker, Mel Tormé, Miles Davis, Nina Simone en Philip Catherine. Om er maar een paar te noemen. Met andere woorden, weer een gezellig programma voor de zondagochtend... met voornamelijk mainstream jazz uit binnen- en buitenland. Dus relax, schenk nog een kop koffie in en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon deze uitzending met het nummer met de toepasselijke titel Come Sunday door John Lewis, die we dadelijk verderop in het programma nog met een Modern Jazz Quartet horen, maar hier solo speelde op zijn cd Afternoon in Paris, opgenomen op 29 november 1979 in de studio des Champs-Élysées. Alweer genoeg gepraat, we gaan door met muziek. En wel, we zakken even naar het zuiden en komen uit in België... waar Johan Clement met zijn trio... met Ronnie Verbiest op accordeon... Bart de Nulf op bas en Luc van den Bos op drums... <clears throat> een nummer spelen van hun cd uit 2015. De cd getiteld I Remember Johnny Meyer. En het titel van het nummer is Linger a While. dat was Ronnie Verbiest accordeon met het Johan Clement Trio. De eerste vocale bijdrage deze ochtend komt van Sarah Vaughan. Eh, Sarah Vaughan en haar trio bestaande uit Jimmy Jones piano... Richard Davis op bas en Roy Haynes op drums. Het gaat om een LP uit 1957 getiteld Swinging Easy. Luistert u naar het nummer Words Can't Describe. describe the way that I feel for you. Words can't describe the dreams that you've together through all kinds of weather. I know. stem van Sarah Vaughan. Words can't describe. Eh, we gaan naar iets meer geluid toe en luisteren naar de tenor en sax van Sonny Stitt. Het is een opname gemaakt eh, in de Keystone Corner in San Francisco in september 1981. En het album was getiteld Just in Case You Forgot How Bad He Really Was. Sonny Stitt wordt bijgestaan door Cedar Wilton op piano... Herbie Lewis op bas en Billy Higgins op drums. Everything Happens to Me. Sonny Stitt. Eh, we gaan door met de eerste Nederlandse artiest van vandaag. En dat is eh, Tom Beek, de alt-saxofonist. En eh, tenor ook. We hebben Tom vaak bij de kocht gezien... bij de set, concerten van Jazz in Zandvoort. Trouwens, ook vanmiddag is er weer een concert... maar dat is helemaal uitverkocht. Dus mocht u denken... god, ik had nog zin om naar Zandvoort, naar Theater de Krocht te gaan. Eh, jammer genoeg, het is weer zoals gewoonlijk bomvol. En dat is natuurlijk op zich een goed teken dat eh, jazzconcerten georganiseerd door Hans uh, Rijmers en zijn team... dat dat nog steeds zo goed bezocht is dat praktisch ieder concert een volle zaal heeft. Goed, dat even daar gelaten. Maar we gaan nu luisteren naar Tom Beek met zijn nummer van het album Bliss August in Amsterdam. waren de klanken van alt-saxofonist Tom Beek... met eh, begeleiding op de piano door Mike Baudet. Eh, het wordt weer tijd voor wat vocaals en daarvoor heb ik nu klaarstaan Sammy Davis Jr. Een eh, opname uit maart 1965 en het album is getiteld Our Shining Hour... En we horen Sammy samen met de band van Count Basie. Dus dat staat altijd weer... Eh, dat staat altijd weer eh, synoniem met fantastische big band muziek. Luistert u naar Blues for Mr. Charlie. Mr. Charlie is a mournful refrain. It was born out of suffering, misery, and pain that came across oceans to plantation farms where mother's little babies were torn from their arms. Whoa, blues for Mr. Charlie is killing his soul for the way he betrayed human beings for gold. And now his dreams haunt him wherever he roams. And the harvest he is reaping are the seeds nights he has sung. Oh, blues, Mr. Charlie. He can't comprehend for the reason some boys wanna grow into men and want. In this land of the brave and the home of the free. Blues from Mr. Charlie. Why can't you see? We're singing for you, Mr. Charlie. Cause we gotta be free. They'll walk with our heads high in true dignity in this land. Charlie. Yeah, baby. Blues for Mr. Charlie. Whoa. FM Ja, dat was Blues for Mr. Charlie bij Sammy Davis. Eh, we gaan door met eh, een leuke combinatie, namelijk de Dave Brubeck Trio, not quartet. En dat bestaat dan uit Dave Brubeck piano, eh, Jack Six op bas en Alan Dawson op drums. Samen met Jerry Mulligan op bariton sax. Een live opname op uit eh, november 1970 opgenomen at de Berlin Philharmonic. De album beslaat eh, twee cd's. <clears throat> en we gaan luisteren naar een eh, klassiek nummer... Basin Street Blues. De klanken van het Dave Brubeck Trio samen met uh, eh, gastsoles Jerry Mulligan. Met een overbekend nummer Basin Street Blues, maar heerlijk swingend uitgevoerd. Eh, ik ga wat draaien, een pianist die u misschien niet zo bekend voorkomt. Getiteld Konrad Paskutski. Uh, eh, Konrad was geboren in Western Australia en verhuisde in 2009 naar Miami. Eh, deze, dit, dit, album waarvan ik een nummer ga draaien... is opgenomen in 2018. De naam van het, album was, eh, van het album is Night and Day. En Conrad op piano wordt begeleid door Dylan Shamat op bas... en Doug Marcus op drums. Luistert u naar zijn interpretatie van het nummer In the Still of the Night. dat was dus uh, Konrad Paskutski. Ik hoop dat als het een kennismaking voor u was... Eh, eh, u ook net zo genoten heeft als ik van deze virtuoos op de piano. we gaan weer door met iets van eigen bodem. Het Ruud Jacobs Frits Landersbergen sextet. Frits die trouwens ook vanmiddag weer te horen is in De Kocht... En wel bij het kwartet Michel Tuinman. Getiteld eh, het concert Celebrating the Trombone. En naast Michel horen we ook eh, vanmiddag Jochem Braat. De zoon van eh, Adrie, de leider van Dutch Swing College. En Jochem is virtuoos op de vleugel. Edwin Corsilius op bas en Frits Landersbergen op drums. Maar zoals ik al zei, jammer genoeg voor degene die nog wilde komen. Het concert is uitverkocht. Oké, terug naar uh, het sextet van Ruud, Jacobs en Frits. Eh, die brachten in 2000 een eh, cd uit getiteld Homage to George Shearing, een hommage. En George Shearing, die hebben ze daarvan ingelicht... en die heeft ook nog een kleine liner note op de hoes van deze cd geschreven. Frits, uiteraard op vibrafoon, eh, wordt verder hoorden we op deze opname Hans Vromans op piano... Jesse van Rullen op gitaar, Ruud Jacobs uiteraard op bas... Hans Dekker op drums en Jeroen de Rijk op percussie. Luistert u naar het nummer I Remember April. Jacobs, Frits Landersbergen Sextet. Eh, we gaan eh, luisteren naar Chad Baker. En wel zijn uh, debuut vocal album. Wat in 1954 verscheen. Dus we maken even een dip in de tijd. Chad uiteraard op trompet en dus zang. Russ Freeman op piano. Carson Smith op bas. En Bob Neal op drums. Van de LP Chad Baker Sings hoort u hier het nummer But Not For Me. writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Oh, alas, and also like a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for en de zang van Chad Baker. Eh, ik ga een nummer draaien van eh, de allereerste LP die ik ooit als eh, jong jongetje kocht. En dat was de LP Walking van Miles Davis. Met Horace Silver erbij op piano, Percy Heath op bas en Kenny Clark op drums. En ik heb hier een digitale remaster van Rudy van Gelder... Maar de originele LP eh, uit 1957 heb ik ook nog steeds in mijn bezit. Eh, we gaan luisteren van dat album naar You Don't Know What Love Is. En kijkende op eh, het klokje zie ik dat dat ook het laatste nummer wordt van voor de pauze. De pauze met nieuwsberichten en uh, eh, boodschappen berichten.